Zweef op de wolken, want je bent weer terug. Oh, oh. Want jij bent de mijne, kom en zeg het nu vlug. Oh, aha. Ook al is er soms ruzie, nee, ik wil je niet kwijt. aha. Laat je nu nooit meer gaan, want anders krijg ik weer spijt. das waren